Jelle Visser met het NOS Journaal. Tientallen boeren van de actiegroep Volgas in Overijssel... hebben gisteravond bij het huis van minister Van der Wal... voor Natuur en Stikstof geprotesteerd... tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze gaven de minister een zelfgemaakte ontslagbrief. Even dreigde de actie te ontsporen toen een boer de minister dreigde tegen te houden. Maar volgens de politie was de sfeer verder gemoedelijk. Ook probeerde een groepje boeren minister Staghouwer van Landbouw te belagen. Ze blokkeerden een boerderij in de buurt van Woerden waar hij op bezoek was. Maar de minister was net vertrokken. Er is geen verband tussen bepaalde coronavaccins en het uitblijven van de menstruatie. Dat concludeert het Europees Medicijnagentschap EMA na onderzoek. Er waren verschillende meldingen van menstruatiestoornissen na een dubbele vaccinatie met Moderna of Pfizer-BioNTech. Ook het Nederlandse bijwerkingencentrum LAREP kreeg ruim 24.000 meldingen van stoornissen na vaccinaties. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 17 miljoen vaccins gegeven aan vrouwen, inclusief boosterprikken. Op een hogeschool in de Duitse stad Ham heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. De dader is aangehouden, meldt de politie. Volgens Duitse media raakten drie vrouwen en een man gewond. De 34-jarige man ging gistermiddag een schoolgebouw beginnen, binnen en begon op de aanwezigen in te steken. Over zijn motief is nog niets bekend. En Oekraïne is aan de verliezende hand door een gebrek aan zware wapens. Dat zegt de tweede man van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst in de Britse krant The Guardian. Oekraïne zal na verwachting volgende week bij de NAVO een lijst met wensen indienen. Daar zullen ook weer geavanceerde raketsystemen op staan. Oekraïne houdt er rekening mee dat de Russen opnieuw proberen Odessa, Zaporizhia en Dnipro in te nemen... zodra ze de Donbass volledig in handen hebben. Het weer vannacht vanuit het westen opklaringen.